Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders ontkent dat hij gaat te verhuizen. Hij is momenteel in de VS om zijn boek te promoten. De laatste weken gaan er geruchten dat hij Ayaan Hirsi Ali achterna zou willen gaan. Zij werkt sinds 2006 bij een conservatieve denktank in Washington. Ook Wilders zou in Amerika mogelijk een goed betaalde baan kunnen krijgen. In New York reageerde Wilders stellig op die geruchten. Ik blijf echt in Nederland, zei hij. Wilders ontkende ook dat hij in de VS fondsen probeert te werven. De lezing die hij geeft is onderdeel van een lezingencyclus waarvoor bezoekers 10.000 euro betalen. Maar Wilders ziet daarvan geen cent, zegt hij. Koninginnedag was in Amsterdam minder druk dan vorig jaar. Volgens de gemeente waren er iets meer dan 700.000 bezoekers. Vorig jaar waren dat er 100.000 meer. Dat komt waarschijnlijk doordat Radio 538 dit jaar geen vergunning kreeg voor een groot muziekfeest op het Museumplein. Er waren ook veel minder incidenten, 175 tegenover bijna 700 vorig jaar. De politie hield 51 mensen aan, vorig jaar waren dat er 69. Het nieuwe World Trade Center in New York is weer het hoogste gebouw van de stad. Bij de bouw is vandaag de 100ste verdieping bereikt op een hoogte van 387 meter. Daarmee is de zogenoemde Freedom Tower nu 6 meter hoger dan het Empire State Building. De bouw van de nieuwe toren begon in 2006 en moet volgend jaar klaar zijn. De uiteindelijke hoogte wordt 541 meter, ruim 100 meter hoger dan het oude WTC.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 ZFM.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 시간 storm on you. listen stuck in her day. to the motherland or sell love to another man. It's too cold.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 Assim você me mata.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 ZFM. taller I become The farther you take my rights away The faster I will run You can deny me You can decide to turn your Cause there's something inside so strong turns